Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft beelden online gezet van de mannen die een agent zouden hebben gestoken. Op die beelden zijn twee fietsers te zien in Groningen. Wel wat korrelig, maar ze voldoen aan het signalement dat was verspreid. Woensdagavond werd de agent gestoken nadat hij twee mannen had aangesproken die na de avondklok nog buiten waren. De agent raakte zwaar gewond. Volgens de politiechef heeft het veel losgemaakt. Dit is gewoon voor iedere politieman of vrouw, maar ook voor iedere BOA dagdagelijks werk. Dus als, je, als het een van je collega's dit overkomt, ja, dan heeft dat een enorme impact voor de hele organisatie. Want iedereen denkt van ja, shit, dat kan mij ook overkomen. De Groningse burgemeester hoopt dat de mannen zich melden op het politiebureau. Draag dit afschuwelijke geheim niet je leven lang met je mee, zegt hij. Een beetje goed nieuws voor sport, speelgoed en kledingwinkels. Zij kregen gemiddeld 40% van hun normale pinomzet terug. Sinds Click Collect begon 10 februari is er flink meer gepind, ziet de ING. Afgelopen week het meest, nu mensen mogen komen winkelen op afspraak. Ajax deed goede zaken in Amsterdam gisteravond. In de Europa League versloegen ze Young Boys uit het Zwitserse Bern. Brobby en Brobby voor nummer 3. Brobby voor nummer 3. Ja, hij doet het in de extra tijd. Brian Brobby prikte nog een derde bij. Ook dat nog goed afgemaakt. Het werd dus 3-0. Door deze overwinning heeft Ajax een prima uitgangspositie om de kwartfinales van de Europa League te bereiken. Sportscholen willen maar één ding, de deuren weer openen. Ze vragen aandacht voor hun situatie. De minister van Sport van Ark krijgt een brandbrief namens de sector. Deze sportschoolhouder legt uit waarom. Wij willen het kabinet laten zien, laten voelen, laten merken... dat wij eigenlijk een deel van de oplossing zijn om hier die corona ook te bestrijden. En niet alleen de corona, want het gaat daar steeds over corona. En natuurlijk moeten we daar veilig en verantwoord mee omgaan. Maar de nevenschade die je op dit moment ziet is enorm. Eind vorig jaar moesten de sportscholen op slot. Volgens de sportschoolhouders is het echt tijd weer open te gaan. Het weer, de dag begint droog. Later kunnen overal buien vallen, soms met hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt een graad of 9. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopende Nieuwe Meer en knopend Badhoevedorp amper nog 5 minuten vertraging. De reishokken zijn weer open. Een kwartier extra voor de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint Pancras 4 kilometer. Op de N508 Rustenburg richting Alkmaar. Bij Alkmaar Noord 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden geen treinen.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 I'm a man dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. In de eerste week van maart zijn opnieuw minder mensen overleden dan verwacht. Volgens het CBS daalde vooral de sterfte onder ouderen en personen in verpleeghuizen en gehandicapte instellingen. Ruim de helft van de ouderen vindt dat politiek Den Haag te weinig rekening houdt met hun belangen. Dat zegt de ouderenorganisatie KBO-COB na een peiling. Vooral zaken als AOW zou de politiek volgens de ondervraagden beter op moeten pakken. En grote bedrijven zijn veel optimistischer dan een jaar geleden. Onder meer dankzij de coronavaccins en de verdwenen onzekerheid over de brexit. De meeste bedrijven verwachten nu economische groei, blijkt uit onderzoek van consultant PwC. Het weer nog in de loop van de dag weer buien... met ook kans op hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt wel af en toe de zon.